Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie van de Zweedse stad Gothenburg heeft een man aangehouden... die de afgelopen dag een Nederlands meisje en haar oma neerstak. De verdachte is 35 jaar. Hij stak het meisje van 10 in haar buik. Ze is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel. De oma, een vrouw van 70, is behandeld aan haar arm. Omstanders konden de man na het steekincident overmeesteren. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van poging tot moord. Waarom hij het meisje en haar oma aanviel is onbekend. In het huis van de man die vorig jaar meerdere mensen zou hebben doodgeschoten in een voorstad van Chicago... heeft de politie materiaal gevonden om bommen te maken. In totaal werden zeven mensen gedood bij een parade op 4 juli, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Tientallen anderen raakten gewond. De politie hield de 21-jarige man een dag later aan na een klopjacht... en gebruikte bij de aanslag een geweer, maar zou ook hebben overwogen om explosieven in te zetten... meldt de Chicago Tribune na het vrijgeven van een arrestatiebevel. De ziekenhuiswerkgevers betreuren het dat de vakbonden van zorgpersoneel gaan staken. Op donderdag 16 maart draaien tientallen ziekenhuizen zondagsdienst. Dan worden alleen spoedgevallen behandeld. De vakbonden zijn ontevreden over het CAO-bod van de koepel van ziekenhuiswerkgevers, de NVZ. Dat komt neer op een loonsverhoging van 13 verspreid over twee jaar. Op de WK-afstanden in Heerenveen is schaatser Patrick Roest wereldkampioen geworden op de 5000 meter. Hij was twee seconden sneller dan de Italiaan Davide Giotto. Het brons was voor Bart Swings uit België. Voor Roest is het de eerste keer gehouden op een individuele afstand. Bij de vrouwen pakte Irene Schouten zilver achter de Noorse Rakne Wiklund. Joy Beunen werd vierde en Antoinette Rijpma de Jong zevende. Het weer in het midden en zuiden brede opklaringen. Op andere plaatsen ook wolkenvelden. In het binnenland vriest het vannacht een paar graden...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 think we're alone now. It doesn't seem to be anyone else. too. we were sisters Dressed the same, talked the same, together all the time You could find me in your family pictures Next to you in the frame, but you moved on and I'm replaced I only wanted you to be upset about it Guess I'm the one who lost the things you had all the time You seem like you're cool with or without it Cause you put me through hell Just to have someone else I hope he always makes you happy But why? van Zandvoort. Bring back yourself to me van de rocks Aangenaam, viel en madame net crocs so sweet, dat a een crème Give me some Monet, basta rijms Ik heb mijn eyes van de prijs, plangen op De die space en ijs Kom mee op reis, zet duister in Mijn BMW in de kleur van de suikerspin Kom slik, in het veld met een picknick Met mijn mind op het thee, net tik, tik Kom ik binnen, dan stijgt het, fik, fik Chris Cross, pas die shots, het hattrick Oh, Ik weet niet wie je bent, maar dat is zo Precies waar ik nu zoek, dus hoe het loopt in his heart in delight.